Het is onrustig sinds de moord op twee vooraanstaande oppositieleiders. De crisis in Tunesië heeft zich verdiept nu de grondwetgevende vergadering het werk heeft opgeschort. Er moet een nieuwe grondwet komen, maar de leden van de vergadering vinden dat de gematigd islamitische regering en de seculiere oppositie eerst ernstig moeten praten over een oplossing voor de crisis in Tunesië. In Argentinië heeft een explosie in een flatgebouw aan zeker acht mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 60 gewonden en worden mensen vermist. De explosie was in Rosario, de derde stad van Argentinië. In de flat van tien verdiepingen was een gasontploffing, veroorzaakt door een lekkende leiding. Het gebouw vloog in brand en stortte gedeeltelijk in. In Duitsland is een man vrijgelaten die zeven jaar waarschijnlijk ten onrechte in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Hij was veroordeeld tot TBS nadat hij misstanden bij een bank in Beieren aan het licht bracht. De man onthulde in 2003 dat de Hypo Vereinsbank op grote schaal de belasting ontdook. Zijn toenmalige echtgenote die bij de bank werkte zou daarbij betrokken zijn. De vrouw wist met een rechtszaak voor elkaar te krijgen dat de man werd opgesloten. Tankopslagbedrijf Otfiel stapt naar de rechter vanwege de eisen die de Milieudienst stelt als, het, als de aanvulling op de gewone vergunning. Het gaat om het aantonen van de veiligheid van 16 opslagtanks, waarvoor Otfiel eind juni een dwangsom van 800.000 euro betaalde. Volgens Otfiel wordt het bedrijf gevraagd te voldoen aan vergunningseisen van 2002, terwijl ze zich nu aan veel nieuwere richtlijnen houden. Dan het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot 14 graden. Overdag bewolkt en flink wat regen bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. De nog steeds wakker muzieknacht. Goedenacht en welkom bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Normaal gesproken is dit het programma voor, eh, voor u de manier om het nieuws van de afgelopen dag door te nemen. Maar vandaag doen we het anders. Wekelijks komen er namelijk bandjes bij ons langs. En eh, daarom maken we vannacht een tocht door ons inmiddels goed gevulde muziekarchief. En de eerste band waar we het vannacht over gaan hebben is Moses and the Firstborn. Dat Eindhovense viertal dat kwam eind januari bij ons over de vloer. En eh, toen waren ze nog onbekend. Maar over een klein maandje staan ze op Lowlands te bewonderen. En Anne, ik weet niet wat jij nog, wat jou van hen bijgebleven is. Maar ehm, ik herinner me met name de drummer nog heel erg levendig. Want? Die had een, eh, een, eh, een, rode Adidas broek aan. En die had met name nogal moeite met, uh, met het tijdstip. Die, <laughs> rode oogjes kleurden heel goed bij zijn rode broek. Kijk, ja, dat soort dingen kom je heel vaak tegen zo s'nachts. Ik weet nog wel dat ik heel erg benieuwd was wat ze zouden brengen. Want het is een veelbelovend bandje. Later hebben we er inderdaad heel veel meer van gehoord op Lowlands. Maar allereerst kunnen we toch zeggen dat ze bij Radio 1... bij ons in deze studio waar we nu ook in zitten geweest zijn. En eh, hun grootste hit, dat is deze. Het is eh, I Got Skills, Moses and the Firstborn op Radio 1. doorway. Skills, I got skills, I got skills to make it through your doorway. Look at me, look at me and tell me if you've ever seen me before. You know, most of the time I'm just too much in love with me to see that you're also there. I have these dreams about our past of the future, what we've done, where we've been, and how it was, you know. I looked at you, I looked at you, and I told you that I'd seen you before. skills. I got skills to make it through your doorway. Skills, I got skills. I got skills to make it through your doorway. You know, most of the time I just forget to ask you how your day has been how work was, how school was, and what you have for dinner. You know, I'm just too caught up with myself and what I'm doing in my time. I might act like a free man, but I'm afraid, like you all. I might seem like a nice guy, but I'm so damn cold. at me and tell me if you've ever seen me before. You know, most of the time I'm just too caught up with myself and what I'm doing in my time. adore. Sometimes I seem to forget you're one of my best friends. Not someone that I can just use, yeah, someone I can use. Down with the band. Down with the band. Down with the band down with the band. You're five years younger than I am, but seem more of a man than I would ever dream to be. And sometimes that's just hard for me to see. Down with the band. Down with the band. Down with the band. Down forget you're one of my best friends. Not someone that I can just use, yeah, someone I can use. So if I ever act a fool, I lose my temper or my cool. It's just a demon in my head. My gut still tells me you're my friend instead. Dat waren Moses and the Firstborn met Down With The Band. Mister en Mississippi waren ook bij ons eh, te gast. En net als eh, eh, de vorige artiest die je hoorde op Radio 1... staan zij ook op Lowlands. Zometeen gaan we luisteren naar een interview... want we praten natuurlijk ook wat met de mensen die bij ons langs zijn gekomen. Maar eerst de rustige, fijne volkmuziek van dit viertal uit Utrecht. Ze zitten daar met z'n allen op school. Zijn daar een band begonnen op de popacademie. En ongekend populair geworden. Want je moet maar eens kijken op hun site en hun tourlist checken. Hij is overvol. Dit is Mr. en Mississippi, Norna Sky op Radio 1. We walked along the eastern shore and sailed across the open sea. Sea. Drift along the golden sun. whisper in the silent trees. watch my skin as I watch the rivers turning Mr. en Mississippi op Radio 1 Northern Sky. En ik en uh, Diederik van Zessen, die spraken ze natuurlijk toen ze bij ons eh, in de uitzending zaten. Eh, er zijn weer een Mr. en een Mississippi aangeschoven. Het zijn weer dezelfde. <laughs> en dat zijn dus Samgar en Maxime. De zanger en de zangeres eigenlijk. Maar jij speelt ook de drums. Ehm, vertel eens eventjes. Jullie hebben in het voorprogramma van Blauwzoen gestaan. En ik heb zo'n idee dat die man die speelt volle zalen vol... Dat, dat je daar toch wel heel wat aan te danken hebben dan. Ja, het is wel eh, publiek wat, wat eh, ons muziek ook heel erg kan waarderen. En dat merken wij ook. Ehm, en het is natuurlijk allemaal uitverkocht. Dus het, zeg maar de, de publiciteit die wij daarmee vergaren is ontzettend groot. Ja, en ehm, dat was dan bijvoorbeeld afgelopen vrijdag in Tivoli, Oude Gracht. Groot podium, ik meen een mannetje of 1100 eh, kan daarin. Staan ze er dan alle 1100 al, Maxime? Ja, ze staan, het, is wel, het was wel bij de Tivoli was wel aardig druk. Eh, en je merkt toch wel dat mensen toch wel binnenkomen lopen... en dan toch een drankje halen. Maar de eerste rijen waren toch wel aardig al, maar vol. Het probleem is toch altijd, zeker met voorprogramma's... dat er altijd doorheen gepraat wordt? Dat heb ik altijd. Dan wil ik gaan luisteren naar het voorprogramma... en dan staan er allemaal mensen omheen een beetje te lullen ja, dat hebben we, want we hebben ook eh, het, het polwerk. Hadden, of nee, dat was in de Luxor was dat. Dat was toch wel even wat pittiger. Dat was echt eh, best wel praatpubliek. Maar zelfs bij Blauwtsoen ook al praten. Maar, en, als je nog snerpende gitaren had, die knalt de keihard doorheen... dan, dan, dan worden ze wel stil. Maar jullie zegt luistermuziek als ik het hier zo hoor. Lekker rustig. En je moet echt wel je best doen om het dan uh, ja, goed tot je door te laten drinken. drinken. en dan nou kan je die afleiding voor mij niet gebruiken. Het kan ook wel aardig hard. Het kan bij onze eh, dynamisch, dus we hebben rustig iets. Maar het kan ook dan wel even knallen. <laughs> als het nodig is. Maar eh, nee, bij Tivoli was wel verbaasd eh, dat het echt best wel stil was. Tuurlijk, altijd, mensen blijven altijd wel praten. Maar het was wel rustiger dan ik, stiller dan we hadden eigenlijk hadden verwacht. En de stilte voor de storm is voor jullie als band ook heel erg op dit moment van toepassing. Want het album komt eraan, dat eerste album. En ik kan me voorstellen dat is meer dan je kindje. Um, in januari komt hij eraan. Klopt. Hoe zenuwachtig ben je? Um, op dit moment valt het nog wel soort van mee. We hebben wel echt een hele stressvolle periode achter de rug... waarin alles, eh, alle deadlines behaald, moest, behaald moesten worden. Ehm, maar we werken eh, rustig eh, na 25 januari... waar we ons album gaan presenteren. Ja, precies. Je gaat in Tivoli eh, in, in, de Helling in Utrecht dan presenteren. En dan is het er opeens. Nu zijn er nog maar twee liedjes van jullie online. Eh, er is toch nog weinig bekend. Ja, mensen kunnen het natuurlijk live horen. Mhm. Maar het wordt wel echt een, opeens een kennismaking eh, met de band. Nou, vertel maar eens, wat kunnen ze dan vervolgens verwachten, Maxime? Van, van de plaat zelf? Ja, nou, ik doe hem in de cd-speler en wat denk ik een uur later? Ja, ja ik denk dat ze dan denken... Goh, wat een mooie muziek. <laughs> Nou ja, ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat het gewoon... Wat hoop je? Ik, ik, ik hoop gewoon dat mensen eh, ja, het hartstikke mooi vinden. En gewoon zeg maar ja, een beetje weg kunnen dromen van alle, met alle nummers. Maar ik denk dat het dynamisch ook wel... Ik denk dat het wel goed komt. Als mensen, de mensen die ervan houden en als ze ernaar luisteren... dan denk ik dat ze het wel... nee, ik zeg nu, ik zeg nu het cd'tje, maar het leukste is misschien nog wel... en dat is vooral ook misschien van de uh, luisteraars vannacht... Eh, dat je hem ook nog gewoon op de plaatsspeler kan leggen. Ja, dat klopt. We gaan toevallig, uh, morgen, dat hadden we het over. We gaan toevallig eh, vanmiddag naar, naar Haarlem, voor de, naar de plaatsfabriek. En dan wordt hij gedrukt. Als het echt ontzettend tof. Als LP. Als LP, ja. Als LP, ja. ja. Dat krijgen we hem al. We zijn pas 22 eh, minuten bezig met eh, deze hele nacht vol met live muziek... dat wij in het programma te gast hebben gehad. En ik zit nu al zo ontzettend te genieten. Mr. en Mississippi hoorden u met Calm. Ja, en eh, we gaan zo meteen door met een, een totaal ander genre van muziek. Zo! Ja, nou, <laughs> het een, hele overschakeling. Hip-hop. Ja, absoluut. Want we gaan zo luisteren naar, naar de jonge rapper Ares. En Ares is een, een Brabander. Hij komt uit de hometown van mede-rapper Extins. Oosterhout. Eh, maar woonde altijd in een dorpje naast Oosterhout... waar tien inwoners eh, zijn. hij zegt zelf tien. Ik denk dat wel iets meer waren, maar toch. Hij was de slechtste van het voetbalteam, de slimste van zijn klas... een typisch buitenbeentje. En hij eh, gaat volgend jaar studeren aan de Rock Academie in Tilburg. Nou goed, toen hij hier kwam, het was echt een, een, een jong knulletje... en hij kwam hier binnen en, en met een, een jongen met van, van de Beats, want dat moet blijkbaar hij was zo relaxed. En het was eh, gewoon een leuk sfeertje. Je merkte direct dat er echt een, een, een ja, blije muzikant binnenkwam. Dus laten we vooral gaan luisteren naar zijn nummer Regenboog. Dag Life. Hey Dennis, het was vandaag wel mooi weer, of niet? Het was heel lekker. Weet je, als je nu op de snelweg rijdt... en je hebt zoiets van, ah, lekker weer... dan wil ik dat je je raampje een klein beetje omlaag doet voor deze man. Ik zou het zeker doen. Let's go! <laughs> Ik zoek een regenboog met goud en het tijd En ik hoop dat jij kan houden van mij Zonder goud en zonder auto Altijd zonder, nooit meer oud vannacht dus je glazen in de lucht voel de vlagen van geluk Op zoek naar een vallende ster Alles iedereen en ander, ik ben altijd mezelf de wereld roepen is een cliché. Ik wiep een chick liever zeggen jij mijn wereld, wie weet. Wie weet. Want jij verpest gaat gaten in de ozonlaag. Maar zolang je mij hebt loop je never met je hoofd omlaag. Nee, maken we je dromen waard. Leven is een filmset, je bent mijn Ariana zonder rode haar. Een hoop gedaan het afgelopen jaar. Ver omhoog gegaan, richting top. En als ik daar niet boven sta, schreeuw ik nog eens dat ik jong ben. Van fouten moet je leren, dus vandaar dat ik niet dom ben. Fuck hen, die willen rijden op mijn dik. Maar die lijken op het En willen kijken bij de kids. Zo van, jouw aangezicht, zijn bij je op de basisschool. Maar je haat het toen en noemde me een staatsmogol. Mijn leven is een zwakke morgen, gemixt met Stevie Wonder de Ellie Golding. Net als Balotelli maak ik goal. Ik een regenboog met goud en het Ik hoop dat jij kan houden van mij. Zonder goud en zonder auto, altijd jong, nooit meer oud. Nou, nee. gooi glazen in de lucht. Voel de vlagen van geluk. Op zoek naar een vallende ster. Alles iedereen een ander, in mijn altijd mezelf. Nu loopt het allemaal synchroon. Die kicks, het sample, allen op een toon. Ik ben al op in mijn zone, maar toch had ik nog gewoon. Als kids zeggen dope tracks, ik heb alles op mijn phone. Alles op het hoofd, jij bent wat het mis. Als ik stop met tracks maken, zal je blijven met je kids. Rijden op mijn dik, als ik stopte met mijn shows. Ben een lief klein meisje, kan niet fokken met die hoofd. Zoek een regenboog, steeds heb ik sterren voor je telescoop. En die in mijn tekendoos. Ik heb amazing flows en mijn consensie laat het regenen op deze hoofd. Dus die hoofd, wow homie back. Met liefde uit Parijs vol betreft. Witte man in black met Johnny Cash. Oosterhout City, dit de polderreps. En ik ben regenboog met goud en het eind. En ik hoop dat jij kan houden van mij. Zonder goud en zonder auto. Altijd jong, wordt nooit meer oud vannacht. Nee, gooi je glazen in de lucht. Voel de vlagen van geluk. Of Op zoek naar vallende ster. Alles iedereen een ander, ik ben altijd mezelf. Hey Dennis ik eh, ben hier in de studio een beetje op zoek naar een regenboog. Ik kan hem nergens vinden. Nou, ik wel. Ik zie een glimlach op de gezichten van de DJ's. Dat is voor mij genoeg. Dat zal genoeg regenboog, doen. Volgens mij wordt het nog gezellig vannacht. Ik wil net als ieder mens zeker. Yeah. Ik zoek een regenboog met goud en het eind. Ik hoop dat jij kan houden van mij. Zonder goud en zonder auto. Altijd jong, wordt nooit meer oud vannacht. We Dus glazen in de lucht voel de vlagen van geluk. Op zoek naar vallende ster. Alles iedereen en ander, ik ben altijd mezelf. Disco. Disco. De beste live muziek tot 6 uur bij Omroep VNL op Radio 1. turn into perfection. Five more days and a million ways show you my affection. Something's going wrong each time I try. Yes, my will is strong, like my will to survive Give me five more days. Give me five. I was lost until I found you. I was aching for the top. I was a mess. I was a make believe, and someone had to make me stop somewhere I found faith and pride to walk in your direction. Five more days, give me five more days, I will turn into perfection. Five more days, I know a million ways, show you direction. Something's going wrong each time I try. Yes, my will is strong, like my will to survive. Give me five more days, give me five, give me five more days, give me five, five more days, give me five more days, and I'll turn into perfection. Five more days, and a million ways show you my affection. groot kan de overgang zijn op zo'n nacht? Ares hoorde u met de regenboog, vrolijke Nederlandse hiphop. En eh, vervolgens John Henry, klinkt heel buitenlands, maar komt gewoon uit Brabant. Five More Days. Ja, John Henry werd namelijk geboren op de dag dat Nederland werd geteisterd door de zwaarste sneeuwstorm aller tijden. Wanneer In 1979. Eh, okay. dat, ik, ik, ik speak op zijn website ja. uiteraard nu. Want ik had dat niet kunnen gokken. Maar goed, eh, nou, is wel, ik, ik vond het wel wat hebben. Ja, ik ook. Nee, maar het is echt zo'n artiest. Maar ik, als ik, ik ben dan een presentator, krijg dan heel veel van die bandjes dan eh, te gast. En dan echt bijna alles is gewoon goed. Ik snap ook niet dat er zo ontzettend veel talent in Nederland rondloopt. En dat ze ook nog allemaal zo gek zijn om diep in de nacht naar Radio 1 te komen. En dan vergeet je ze weer een beetje. Maar jij en ik zaten dit toch vandaag een beetje uit te zoeken. En toen kwam ik opeens dit weer tegen en ik hoorde Five More Days. En ik dacht, dat was echt, echt heel goed. Ja, en gelukkig is dit niet het enige nummer wat ook goed is. Want No Easy Way, die je zo gaat horen, is ook volgens mij een heel lekker nummer. traveling, though I'm still right here. Can create everything as close they can get. de geuren die doen denken aan verleden. Geef ik door je bloemen water. Zoek ik nog even naar de kleuren die mijn dromen zijn vergeten. Geef ik door je bloemen water. En als ik morgen niet ben wie ik nu morgen wil zijn, ben ik dan eenzaam. Oh, oh ben ik dan eenzaam. En als ik morgen niet ben waar ik nu morgen wil zijn, ben ik dan verdwaald. Hm. Je wordt niet oud en wijs als je nooit jong en dwaas bent geweest. En niet tevreden grijs als je niet bij jezelf bent gebleven. Maar geef ik door je bloemen water als ik me afvraag waar je bent. Geef ik door je bloemen water als ik je mis? Waar zijn mijn voetsporen van later? Zijn ze naast die van jou? Als ik morgen niet ben wie ik nu morgen wil zijn, ben ik dan eenzaam? Oh, ben ik dan eenzaam? En als ik morgen niet ben waar ik nu morgen wil zijn, ben ik dan verdwaald? Je wordt niet oud en wijs als je nooit jong en dwaas bent geweest. En niet tevreden grijs als je niet bij jezelf bent gebleven. Maar als ik morgen niet ben wie ik nu morgen wil zijn, ben ik dan eenzaam. Oh, ben ik dan eenzaam. En als ik morgen niet ben waar ik nu morgen wil zijn, ben ik dan spanning. En, eh, jong en dwaas, zoals ze dat live speelden bij ons. En dan zat een beetje op te zoeken. Het is wel heel schattig. Ze noemt spelen bij Radio 1 een van haar hoogtepunten. Vind ik zo lief. En ze was ook zo ontzettend leuk toen ze hier was. Ja, ze zat een klein beetje in ons hart. En prachtige muziek natuurlijk. Ja, en zoals goed gebruik is eh, bij onze programma's... interviewen we onze artiesten ook altijd eventjes. En uh, ja, Anne, jij was er toen bij. Maar ook onze gewaardeerde collega Robert Smit. Voor de mensen die in één keer weer een nieuwe stem horen. <laughs> Dat is dus Robert Smit. Dan kunnen jullie allemaal horen hoe leuk Iris Spanning wel niet is. Ja, precies. En iedere week hebben wij een muzikale gast in de studio. Vandaag Iris Spanning. Samen met gitarist. Laten we die vooral ook niet... Eh, eh, vergeten. Welkom bij ons eh, zo laat in de nacht. Ja, dankjewel. Wij kijken altijd een beetje terug op eh, het nieuws van de dag. Wat heb jij vandaag allemaal gedaan? Wat heb ik vandaag gedaan? ja, ik heb eigenlijk vooral muziek gemaakt de hele dag. Zoals elke dag. <laughs> jij maakt iedere dag fulltime muziek? Ja, ik zit op een muziekopleiding en als ik thuis ben ga ik er vooral mee door. <laughs> Dus, dus... dat is van je hobby je beroep maken? Ja. Is er, verdien je er ook al geld mee? Af en toe. <laughs> en hoe dan? Ja, het is zeg maar, eh, ik, ik speel af en toe gratis. Ik heb een soort van regel. Eh, er zijn drie dingen waarvoor ik speel. Het eerste is liefde, tweede is eh, promotie en derde is geld. En, en waarom die, precies die drie, drie, die, die drie <laughs> dingen? Zo, het slaat. Ja, inderdaad. Nee, ik merkte dat ik af en toe nog wel eens gratis speelde op een plek... waar ik het eigenlijk niet heel leuk vond en waar ik niet zoveel aan had. Dacht ik, nou, als ik daar dan mee ophoud, dan heb ik een soort van regel. Ja. Maar is het ook in die volgorde? Ja, Liefde, promotie, geld? Ja, en zit je hier dan voor de liefde of voor de promotie? Allebei. <laughs> voor geld eh, geldt helaas niet bij ons in studio. Ja, ja. Wij betalen onze gasten niet. Je gaat vandaag in het Nederlands eh, voor ons spelen? Ja, klopt. Ehm, maakt dat voor jou nog een groot verschil, Nederlands-Engels? Ehm, ja, ik was heel erg tegen het dat ik het moest scheiden van iedereen Nederlands en Engels. Maar ik heb de laatste tijd ontdekt dat Nederlands me toch echt beter ligt. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja, <laughs> nou, ik dat willen we horen. Wij willen dat horen, inderdaad. Ga lekker naar je plek toe. Doe in eh, onze kleine, maar toch volgens mij best wel gezellige en warme studio vooral. Nou, heel gezellig. Lopen allebei naar eh, de plekken waar dat eh, hoort op een krukje. En een paar microfoons, gitaren worden omgehangen, neergezet. En dan wordt alles in gereedheid gebracht. En u heeft het door, lieve luisteraar. We praten het vol totdat alles <laughs> ingeplukt is. Loopt door het water, omdat hij nooit schoenen droeg. Geen paraplu, geen parasol, maar één. Kranten snipperroet, hij zag een meisje. Nee, geen meisje, maar een vrouw. Zo mooi als een kikker op een blaadje. Of een druppel ochtendauw. En de lucht was nooit zo blauw. Nooit zo blauw, nooit zo blauw. Maar zijn voeten liepen door, door langs de straten. Zijn het bossen die geen bos meer zijn, waar stenen, blokken, bomen zijn geweest. Maar er is meer, veel meer. Dus zijn voeten liepen door. Door. En de lucht is morgen weer blauw. Morgen blauw, morgen blauw. Dus zijn voeten liepen door. Terug naar het water. Terug naar de terug naar de zon, terug naar het water. Zijn het steden die geen stad meer zijn, waar bomen, stenen blokken zijn geweest? Zijn nooit schoenen droeg. Geen paraplu, geen parasol, maar zijn kranten snippers Uit Princewell. Oh. <laughs> Iris Penning. Eh, en eh, nu heel weer wat anders. Eh, ik moet het even kwijt. Mr. Props. Hij is misschien wel de artiest van dit moment. En een paar weken geleden was hij bij ons in de studio. Bij collega's Paul Stoel en Diederik van Zessen. En het was zo'n gaaf interview. Hij duurt een beetje lang, maar het is zo'n gaaf interview. En zo'n prachtig nummer dat we eigenlijk zeiden... dit moeten we gewoon helemaal uitzenden. Ja, en, en u hoorde misschien net voordat Anne begon te praten... Ja. mij een beetje lachen op de achtergrond. Dat komt namelijk omdat de beste man ook eens echt een, een, een fabuleuze een eh, naam heeft achter zijn artiestnaam. Dennis Prins wel steer. Nou, het, het, er straalt zoveel klasse vanaf. van af. Laten we maar gewoon luisteren. Bij ons in de studio zit Mr. Props, de maker van momenteel de grootste hit van Nederland. En nou. wat ons betreft de mooiste stem van Nederland. Tenminste, dat vinden wij dan. Ja. Mr. Props, welkom. Eh, een paar weken geleden nodigden we je uit voor deze nacht. Eh, toen zei je, ja, wij waren blij. Eh, maar heel toevallig, vanochtend, ik denk dat we 19 uur geleden alweer zitten. half acht zoiets, gebeurde het volgende bij Drivium. hier En het waanzinnig, nee, het ziet eruit als een schilderij. Het is een Gold Award, Mr. Props. Oh, jongens. Voor de verkoop van meer dan 10.000 keer. single waves. Oh, jongens. Ja, een gouden plaat, man. Vanochtend was dat. Toen ja, kreeg, hoor je dat ik niet zo goed weet hoe ik moet reageren. Want eh, normaal eh, ben ik altijd van het plannen en ben ik een beetje een controlfreak. En als ik dan eh, niet weet, als er, als er dan iets gebeurt waar ik dan verder helemaal niks van weet of zo, dan, dan sta ik even met een mond vol tanden. Maar dat was echt... Ja, je kreeg een gouden single. Ja, is toch even een hè? <laughs> op de taart zo, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, tof. Ja, 10.000 singles heb je verkocht. Nou ja, er zijn er wel wat meer verkocht. Oh, ja. En, eh, ja, ehm, het gaat per etappes, toch? Dus als je de 10.000 verkoopt, dan... Hoe werkt dat precies? Als je de 10.000 verkoopt, dan krijg je een gouden plaat. En als je de 20.000 verkoopt, dan heb je, heb je platina. Singles, hè? Volgens mij is het met albums, albums is het anders. Maar deze had je toch helemaal niet aan zien komen? Nee, helemaal niet. Zo groot als dit? Nee, maar ik, eh, ik probeer wel gewoon in het midden te blijven, zeg maar. Ik laat me niet helemaal mee... Eh, slepen door eh, alle heisa en zo. Ja, maar je zit er middenin natuurlijk. En hoe, ze zeggen wel eens dat het in het oog van de storm het moeilijkst is om te zien wat er om je heen gebeurt. Nee, helemaal niet. Niet als je gewoon eh, naar binnen kijkt, om heel zweverig te klinken. <laughs> maar als je gewoon eh, heel goed weet wat je wil doen en, en, en hoe je daar moet komen... dan, dan maakt die ruis daaromheen, uh, of ruis, het klinkt negatief... maar dat, dat gaat je er niet vanaf Jij, weet, weet heel goed wat je wil gaan doen dus? Ik weet heel goed wat ik wil gaan doen. Ik kan het niet in woorden uitleggen. Wat is het ongeveer dan? Eh, ik hoop eigenlijk, en dan ben ik nu echt heel eerlijk... zeg maar, ik praat er niet vaak over... maar ik hoop dat het een... Eh, eh, dat ik zeg maar deel kan uitmaken van een kettingreactie... aan ehm, sowieso in Nederland aan het stimuleren van, van muzikanten... en sowieso jonge mensen om te doen wat ze echt willen doen. In plaats van dingen waar ze geprogrammeerd voor zijn... Uh, eh, uh, eh, legbatterij, eh, op een legbatterij manier zo van... nou, ga jij maar daar zitten en ook al vind je het helemaal kut... ik weet niet of ik mag zeggen, maar... Ja. ook al vind je het helemaal kut... dat je daar dan gewoon een heel ongelukkig leven door gaat leiden. Dat, dat, dat vind ik gewoon zonde. Want je hebt maar, je, het lichaam heb je maar één keer. En het is voorbij voordat je het weet. En dan ben je je hele leven bezig met iets wat je gewoon heel, totaal niet tof vindt. En ik weet niet wie er allemaal meeluistert nu op dit moment. Maar ik, ik ben zo... Van je moet gewoon echt je dromen volgen. En dat klinkt heel cliché, maar vaak zijn juist de clichés de, de, de, de, de dingen die het meeste waar zijn. Mhm, maar, maar Waves, dat liedje dat je zo meteen natuurlijk ook nog voor ons gaat spelen hier in de mhm. studio. Ehm, ja, ik denk dat iedereen die ook Radio 1 luistert het liedje wel kent. Maar anders ga je hem natuurlijk zo meteen horen. Ik mhm. eh, ga er wel vanuit dat hem kent. Is dat dan een nummer van je zegt, ja, dat is eigenlijk alles wat ik altijd wilde doen. Dat heb ik gewoon op plaats gezet. Ik doe sowieso altijd wat ik wil doen. Dat is het mooie ervan. Dus eh, in principe, ja, ik heb ook wel eh, een paar dingen gedaan waar ik dan dacht van ja, oké. Okay. Zoals wat? Eh, ja, dat is niet hier in Nederland. Dat zijn gewoon dingen die ik in, het, die, ik in Amerika heb gedaan bijvoorbeeld. Gaat het dan over muziek? Ja, ja, gewoon refreintjes en zo. ik bedoel, mijn persoonlijke hoofdstukken die zijn al gesloten. als het gaat om mijn jeugd of mijn verleden. Maar op het gebied van muziek heb ik ook wel dingen gedaan die ik niet zo tof vind of zo. Maar ik probeer dat altijd toch wel in een, in een eh, positief... Eh, ja. ja, want je moet natuurlijk... Eh, Glas half vol. En je moet altijd wel kijken of je het kan gebruiken als brandstof voor iets nieuws. Ja, je kunt niet zomaar in één keer er zijn. Nee, dat, Nee, dat kan niet, nee. Tenzij eh, het zo... Uh, nou, tenzij het sterren goed staan. Uh... Tuurlijk, maar je krijgt ongetwijfeld nu in hele korte interviews... die niet s'nachts zijn, waarbij je in twee minuten even snel... misschien wel in één minuut geïnterviewd wordt... krijg je de vraag, wat, hoe kom je hier ineens? En dan, Ja, dat, ik, en ik heb niet een, speakbriefje of zo. Als je mij iets vraagt, dan ga ik eerst even kijken. Wat, weet je wel, ik, ik, ik, kom niet met voor, voorbereide dingetjes of zo. Nee, maar wat, natuurlijk, wat natuurlijk ook iedereen vraagt... maar wat iedereen die nu luistert misschien niet weet... Hmm. Is, is, dat het een hele lange weg was voor je hier bent Voor dit album, dat... Voor dit album <laughs> dat, dat, ja, dat zul je ook ongetwijfeld nu eh, ja, constant opleggen. Maar nu, als ik nu zie hoe alles loopt, is het logisch. en dat vind ik zo mooi. Paul gaat even uitleggen wat er dan precies gebeurd is. Ja, want eh, eh, je maakt je album in eigen beheer. Mhm. Dus dat betekent dat er eigenlijk niet echt een platenlabel bij zit... Nee. Ehm, eh, dus eigenlijk heb je alles zelf in de hand en mm. moet jij alles zelf doen. Mm. Maar eh, toen gebeurde het uh, eh, onvertuinlijke. Mm. dat je huis in de fik vloog. Net voordat... Oh, dat is, dat is, nou, dat is nog wel het minst van wat, <laughs> van wat er allemaal gebeurt. <laughs> Dat was een hele korte samenvatting. Maar... Ja, dat was, dat was nog twee maanden geleden. Maar ik bedoel, er gebeurt elk jaar gebeurde wel iets wat mij eigenlijk weer een paar eh, maanden of eh, zeker al dik een half jaar eh, uitschakelen voor even. Om weer uh, op reset te drukken en alles overnieuw te... Oh, waar heb, heb, je het dan ook over, sinds wanneer ben je al met de cd bezig? ik ben al een tijdje bezig. Ik ben al pak een beet twee plus jaar ermee bezig, echt. Dat ik weet van oké, dit is hoe, hoe de plaat gaat heten en dit is ongeveer de richting die ik op wil ermee. Maar ehm, ja, elke keer eh, kwam er iets tussen wat toch wel best wel ingrijpend was. Dus eh, auto-ongelukken, eh, andere soorten ongelukken en ja... Ehm, daar andere soort ongelukken. Je, stond een keer in de buurt van een schietpartijtje. Nee, ik ben zelf eh, gewoon geraakt. Ik stond erbij en ik keek naar en eh, voor ik het wist... Eh, ja, maar wij, wij, kregen de indruk dat het een verdwaalde kogel was eigenlijk. Ja, nou, ik, ik waren aan het stappen en een vriend van mij kreeg ruzie met iemand anders. En voordat je het weet wordt er een wapen getrokken en wordt er geschoten. Ja, dat, mhm. dat, zie je ook niet aankomen. En dat is niet net zoals in de films. In slow motion, dat, uh, die bloedzakjes zo. Uh, dat, is niet, is niet spectaculair. Het is niet, eh, hoe zeg je dat, sensationeel of zo. Het is gewoon heel... doet gewoon heel erg veel pijn. Ja, en het is gewoon heel vervelend. Maar dat, ook dat... je zit heeft... zo jolig te vertellen. Maar veel artiesten willen natuurlijk juist heel veel lijden. Omdat je door goed lijden... maar dat zeg ik. Dus ik, daar komt uiteindelijk mooie muziek uit. Dus je zit het lachen te vertellen. Ja, maar ik het, is zo. joh. Ja, nee, maar ja, dat is gewoon omdat ik, ik, ik geen concessies maak met, weet je, met mijn kijk erop. Ik, ik ga niet... Eh, eh, het is, ja, hoe zeg ik dat? Het is heel makkelijk als ik mezelf ga vertellen van... Eh, hoe, hoe, slecht ik het wel niet heb en, en, al die dingen. Dat is echt super makkelijk. Kun je, dus- kun je al leven van, van muziek? Ik kan eh, zeker wel leven van muziek, ja. Ik, eh, Hoe lang al? Een tijdje. Want wat deed je eigenlijk voordat je... Eh, ik ben ook een songwriter, maar dat weten niet veel mensen. Achter de schermen. En ik ga geen namen noemen, sorry. <laughs> maar dat ik wil over weten, ja. Nee, maar ik schrijf songs. ik heb ook wat songs uitgebracht. Ehm, je komt er eens voorbij. Eh. je hebt laatst nog recent nog ook nog een hitje gescoord met die opposites bijvoorbeeld. Ja. ja daar was je wel, werd je wel netjes bij vernoemd in ieder geval dat je dat, uh, ja. dat je daarmee meezong. En, en, daar kennen wij in ieder geval dat, dat, dat, dat rauwe stemgeluid. Voor het ja. eerst als zijnde die van jou van. Eh, vonden wij heel erg mooi. Daarom hebben we je gebeld. Dat het nu het midden van het oog van de storm zou zijn... dat hadden we <laughs> eigenlijk nog niet zo kunnen vermoeden. Maar we vinden het echt heel gaaf dat je zelfs om 12 voor drie want zo laat is oh, ja. bij ons bent aangeschoven. Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd ja, hoe dit liedje, wat nu zo doorgebroken mhm. is... Eh, ook in dat leven van jou, waar we het net over hadden, eh, staat. Maar dat gaan we je vragen nadat je het gespeeld hebt. Is dat goed? Prima. Wil jij naar de andere kant van de studio? Want we hebben zelfs de muzikant die het origineel uh, gitaarriedeltje heeft ingespeeld. Of die de originele... Rory, die is hier aanwezig. En, en als het aan Mr. Props, oftewel gewoon Dennis, ligt... dan klinkt dit hier heel erg goed vannacht. En wat ik zojuist bij de soundcheck heb gehoord... Ehm, ja, was inderdaad prachtig. Ik zit eerste rang. U ook als u kijkt via radio1.nl, want daar staat de webcam aan. Hier is Mr. Props live met Waves. Ben ik eh, live?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 drowning, pulling against the stream, pulling against the Mr. Props eh, was een paar weken geleden te gast. En eh, Waves is een ontzettende hit. Dan ben je toch een beetje stoer. Dat, of eh, trots dat hij hier zo in de studio is geweest. We zijn bijna aan het eind gekomen van het eerste uur. En we sluiten dit uur af met een artiest die eigenlijk al een hele tijd geleden bij ons langsgekomen is. Helemaal uit Canada kwam hij. Hij had een ontzettende baard. Een ontzettend, maar echt, echt een, een, Ik zei het voor de uitzending tegen een krachtige baard. Een krachtige baard, dat is het. Zijn waar je jaloers op bent. En hij maakte ook ontzettend krachtige muziek bombastisch, groots, bijna geschreeuw, maar toch niet helemaal. Het is eh, Ben Kaplan. Ik heb later nooit meer iets van die man gehoord. Dat is echt heel gek. Hij kwam, zomaar opeens aangeboden bij ons. En we zeiden laat maar komen en nooit meer iets van gehoord. Maar wel een fantastisch nummer. Dit is Stranger. When I was a child, my mother would talk me into bed And each night as she kissed me These are the words that she said She said don't go to bed with strangers Don't play with the dead Always keep your wits sharp like an inside the shed. je Human suffering is an ocean, and it's dark at the bottom of the sea. And there's no such thing as a stranger. We're all equally backwards and wrong. Sharpened axes, not wits. Bones are broken by sticks, and you'll never weer met mijn grote mond. Ik heb er nooit meer van gehoord, maar hij stond dit jaar op het grootste festival van Europa. Ben Kaplan stond op Glastonbury.